Nu op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. Backstabbers van de OJ's, goedenavond. Tijd voor de Indie 500 tot 10 uur. Mijn naam is Rob de Gril Aangenaam. En we begonnen met In Excess en Suicide Blond. Eh, ik heb het al een beetje verklapt eh, net in het programma van eh, Barry wat we gaan doen. We hebben onder andere als het goed is Rob van der Molen straks in de uitzending. Om te vertalen, vertellen over outdoor stereo. En ik ben echt heel erg goed op de dansvloer. Hier is Tika, Here I Go Again. desperate. van het beste album van 2012. Ik heb het volgens mij dit jaar al een paar keer gezegd, maar nu is het echt waar. Het beste album dat uitkomt in 2012. Het is van Dr. John, ik meen dat hij inmiddels 73 jaar is. En eh, ik heb er vanavond voor gekozen om door middel van de muziek een aantal eh, boodschappen tot jullie te brengen. Dit was dus het eh, nummer Revolution. En dan weet jij volgens mij wel genoeg. Na het knallen van het kabinet afgelopen weekend gaan we een geweldige toekomst tegemoet. Met een kabinet bestaande uit vijf fracties. Die zijn lekker één gezin volgens mij. Die moeten makkelijk op één lijn eh, zien te komen. Hier is de volgende boodschap, Paul Weller. It takes him time. complete onverstaanbare Engelse accent van hem. Dus ik kan me zo uh, voorstellen dat je de geheime boodschap niet hebt doorgekregen van Paul Weller. Dead Dangerous AIDS moet het zijn. Als het goed is kun je ook bellen naar Radio 5 Lane. Ik ben alleen het telefoonnummer even vergeten. Wie wil me helpen? 24-7, 365, 24-7, 365. I'm doing it 24 7, 365, 24 7, 365, 24 7, 365, in, out, my life.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 Tot 10 uur de Indie 501. We hebben straks nog een uh, top 10 eh, die we gezellig uh, allebei uh, gaan doornemen met z'n tweeën. Dat is, zijn de 10 bizarre records uit het Guinness Book of Records. Komt er zo meteen aan. Ik heb een beetje het gevoel dat ik door het programma heen jaag. Dus ik dacht, tijd voor een rust. puntje in de show. Met Willy the Feel en Heaven Stood Still. And the dawn dries the lover's eyes. No more tears, that all gone. Just believe this will always be my heart in your Know that all this belongs to me. And like a child here I stand. While your heart sings inside of me. One dream of my life. One life in eternity. The wind whispered soft to me, and heaven stood still. One side of the dawn knows that all this belongs to me. One celestial in heaven stood still. Just believe this will always. One dream of my life, one night in eternity. The wind whispered soft to me, and heaven stood still. One side of the dawn Though that all this belongs to me One celestial rhapsody In heaven stood still De 5 Neem, een eh, platform voor eh, onbekend en opkomend talent. Dit was er weer eentje. Het is de eh, The pitch and the beauty of the rainbow. Wie heeft er nooit eens over nagedacht, Hoe mooi dat toch is. We zijn aangekomen bij het inmiddels vast onderdeel op deze donderdagavond. En dat is de top 10. En voor vanavond hebben we gekozen voor de top 10 meest bizarre records uit het Guinness Book of Records het goed uit nu, eh, Barry? Ja, hè? nu is het goed. Op, op zijn Belgisch, hè? Op zijn Belgisch. Record. Record. We beginnen op eh, nummer 10 met de snelste 100 meter horde met flippers. Hoe verzin je het? Zo moet toch iedereen in dat boek kunnen komen. Eh, dit record staat op de naam van hoe kan het ook ander? Een Duitser. Ze hadden gisteravond een fantastische avond. En dit is, geldt waarschijnlijk ook voor Christopher Irmser. Hij legde de 100 meter horde op zijn flippers af in 14,82 seconden. We gaan snel door naar nummer 9. Dat is de meeste ballonnen opgeblazen met de neus. Dat record staat op de naam van de Amerikaan Andrew Dahl. Misschien wel eh, een eh, familielid van eh, Roald Dahl, die prachtige boeken schreef. In 2010 blies hij met zijn neus in 3 minuten 23 ballonnen op. Dat is dan niet Roald Dahl, maar Andrew Dahl die dat op zijn naam zette. Op nummer 8, de meeste toiletbrillen gebroken met het hoofd. Cavaschelli moet een gigantische hekel hebben aan toiletbrillen. Hij is de recordhouder met 46 gebroken houten toiletbrillen in 1 minuut. Nummer 7. De meeste rotaties in 1 minuut hangend aan een drillboor. Ja, daar mag applaus bij. 141 rondjes draaien in een minuut klinkt misschien niet zo moeilijk, maar probeer het maar eens terwijl je hangt aan een drillboor. Nummer 6. De meeste schaaltjes gebroken met één vinger. Uiteraard staat dit record op naam van een Chinees, Van Weipeng sorry als ik je naam verkeerd uitspreek. Ik doe echt mijn uiterste best. Om precies te zijn, in één minuut wist hij 102 schaaltjes te vermosselen met één vinger. Inmiddels zijn we aangekomen bij de top 5. Op 5 het grootste gewicht aan de oogleden. Er zijn records voor gewicht aan alle lichaamsdelen, inclusief de geslachtsdelen. Die slaan we vanavond even over. Dit is een kindvriendelijk programma. De meest bizarre van allemaal is misschien wel het record van Chain Hultgren... die 411,65 kilogram kan voortrekken aan zijn oogleden. Op nummer 4 de meeste mensen in een zeepbel. De familie Yang is geobsedeerd door bubbels. In 2011 hebben ze een zeepbel geproduceerd waar 118 mensen in pasten. Dan de volgende record, de ogen uitpoppen op nummer 3. Mr. Pinto kan zijn ogen 4 centimeter uit zijn ogen poppen. Je moet het zien om het te geloven. Het staat op internet, het is allemaal daar te vinden. Het is ook een wereldrecord. Hij is er zelf erg blij mee. We gaan snel eh, door naar nummer 2. Eh, Dat is eh, het record, de meeste t-shirts tegelijk aan. David Alexander is de man die de meeste t-shirts tegelijk aan had. 121 om precies te zijn. Hij was meer dan twee uur bezig om de shirts aan te krijgen die bij elkaar bijna 40 kilo wogen. We zijn helaas vergeten te vragen hoe lang hij bezig was om ze ook weer uit te krijgen. En op nummer 1, we hebben hem al verklapt eh, net eh, tijdens eh, de show met Barry. Het zijn die lange nagels. De vrouw met de langste nagels in de wereld was Lee Redmond. Sinds 1997 heeft ze haar nagels niet geknipt. En ondertussen is de langste nagel 80 centimeter. In 2009 zijn haar nagels helaas afgebroken toen ze betrokken was bij een auto-ongeluk. Maar ze heeft nog altijd het record in handen. Nog eens een geluk bij een ongeluk, hè? Take me home. I have been hurting. Words are deserting me. Make this right. Make me whole. I fall to pieces, but nothing releases me. Lijkt gewoon bijna zomer hè, met deze muziek op. Dan nou, moet ik zeggen, het valt me vanavond ook niet tegen hoor. Overdag was echt eh, dramatisch, weer helemaal nat geregend, maar eh, vanavond eh, mag er weer zijn. Krijg van mij een 7. Erika Badu op Radio 5 alleen. En haar enig succes tot nu toe. Maar ja, wie geeft er tegenwoordig nog om hit? De hitlijst is dood, stond er in NRC Next van de week. Stichting Nederlands Top 40 heeft gelijk een rechtszaak aangespannen. Je zal het er maar druk mee hebben, hè? We gaan uh, met ons eh, populaire spelletje Live or Live. Twee fragmenten van twee artiesten die eh, deze week ergens op een Nederlands podium hun ding gaan doen. Hier zijn de Crips als eerste. mee sinds de jaren 80. En uh, ja, vereren ons kikkerlandje weer met een bezoekje. The Crips en We Were Aborted. Keuze nummer 1 in Live or Live vanavond. En dit is keuze nummer 2. Dus volgens mij een bluesartiest. Eric Bibb, State on Freedom. I woke up this morning with my mind. State on freedom. I woke up this morning with my mind on freedom. Ja, dat zong je net ook al. I woke up this morning with my mind. on Drie keer. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ik denk dat het over God gaat. Eh. Dus dit zijn de twee keuzes voor vanavond in Live or Live. Studio at radio 5 is het adres. Keuze nummer 1 is uh, The Crips. En keuze nummer 2 is deze wat meer laidback Eric Bip. Laat weten waar je voorkeur naar uitgaat. En uh, ja, de artiest die de meeste stemmen weet te winnen, die gaan we in zijn geheel uh, draaien. En nu we het toch over live muziek hebben. Ik heb, eh, ben een beetje zenuwachtig. Eh, het eh, gaat zaterdag 5 mei plaatsvinden. Ik heb de goede man toch al zo'n vier keer gesproken. Het gaat om Johnny Dowd. Hij heeft in mei weer een mini-tourneetje in Nederland. Mocht je hem niet kennen, schaam je. Hij heeft al zo'n 12 albums op zijn naam staan. Hij heeft onder andere op Crossing Border gestaan. En zaterdag 5 mei komt hij Radio 5 alleen met een bezoekje vereren. Helaas, jullie kunnen er niet bij aanwezig zijn, maar we gaan de opnames daarvan wel later uitzenden. En ehm, ik hoop dat het ook in mijn programma mag. Want eh, ja, heel erg gaaf dat deze man eh, naar de studio komt. En eh, ja, om even stukjes te laten horen van wat je kunt verwachten. Dit is van één van die twaalf albums. dus 5 meter te gast bij eh, Radio 5 Leen. En ja, en dan mag ik hem toch wel een aantal keer ontmoet hebben. Maar dan blijft het toch wel weer spannend. Want het, het is al jaren geleden. Voelt aan als 400 jaar geleden. Bob Marley nu op 501. Radio 501. een nieuw talent dat komt opborrelen in Nederland. River of Breaklights, Upload My Soul is het eh, getiteld, dit eh, nummer. Ze hebben een eh, internationale carrière op het oog. Hun website is geheel in het Engels, maar dan wel een .nl domein nemen. Nou, daar moet ik ze dan nog eens een keer wat over uitleggen als we ze spreken. Ze zijn woonachtig in Susteren en ze omschrijven zich muziek als volgt. Ehm, they're using efficient song structures and clever vocal harmonies. En uh, vinden muziek zelf lijken op uh, Porcupine Tree en Alter Bridge. Dat dus. River of Breaklights gaan we ongetwijfeld meer van horen. In ieder geval hier eh, bij Radio 5 alleen. Straks nog de huidige plaat voor je hoofd. Je weet het, morgen wordt de nieuwe bekendgemaakt. Maar misschien moeten we ook weer even wat, eh, wat Nederlands talentvol hip-hop eh, draaien. Convex, hij heeft een enorm persoonlijke EP, eh, e een mixtape uitgebracht. Ik heb hem even gemaild met de vraag: wat kan ik hiervan op de radio draaien? Sommige dingen waren wel iets te persoonlijk. deze nachtmerrie kon wat betreft Convex wel, nu op vijf alleen dus. Ex- Tot dagen met een vraag, was dit gelot lot? man door emotie begint te verdwalen Kan niet slapen, maar ben ook niet wakker te maken Ik ben verlamd en de toestand is heftig Ze beeld van afscheid, voel het brand op mijn netvlies Ik ben paard, ligt een zweet in mijn bed Roep je naam uit het niets, baby laat me gek En er is iets wat tegen me zegt Zip het weg, dus ik voer een gevecht met de fles Ik ben de verliezer, want de fles had gelijk Ik ben zwak, het is de weg, is zo mentaliteit Dan hoop ik niet dat je weg blijft, kom pak mijn handje Samen staan we sterk, baby geef me nog een kans ah, Het zijn metalen klappen, zie me naar ademhappen Als ik mijn ogen weer open, dan word ik naast de wakker Het was een nachtmerrie uh, Het was een nachtmerrie Het zijn metalen klappen, zie me naar ademhappen Als ik mijn ogen weer open, dan word ik naast de wakker Het was een nachtmerrie ah, Het was een nachtmerrie zacht, maar onverbiddelijk en magische ogen De combinatie met je karakter, ik was betoverd Maar waarom liet je me achter, je nam de vluchtbaan De liefde die ik voelde is hetgene wat stuk maakt Jij betekende alles, ik ben ontleed Ik ben ingewikkeld, maar je maakte mij compleet Je woorden, moet ik alles geloven? Want ik voel de liefde, maar het is gelogen Dicht tegen me aanpakken zit hier in mijn eentje, machteloos met de pen onder mijn oog, wat wegvegende. Geobsedeerd, je blijft in mijn hoofd, het lijkt op een déjà vu, never dat ik meer geloof. <laughs> zwaas en ik word insane, het is de liefde die achter me aan zit. Ik voel me leeg en één ding moet je weten, wat wij samen hadden was echt, baby ik meen het. Het zijn metalen krap, zie me naar adem Als ik mijn ogen weer open, dan word ik naast de wakker. Het was een nachtmerrie was een nachtmerrie Het zijn mentale klappen, zie me naar adem hakken Als ik mijn ogen weer open, dan word ik naast de wakker Het was een nachtmerrie ah, Het was een nachtmerrie Je bent degene die gelooft in mij, je bent mijn wederhelft Mijn gevoelens voor muziek, het is niet eens de helft Wat ik voel voor jou is blijf bij me Niemand anders die me kan begrijpen Je bent degene die gelooft in mij, je bent mijn wederhelft mijn is voor muziek, het is niet eens de helft Wat ik voel voor jou, dus blijf bij me Niemand anders die me kan begrijpen ah, En wat ik met deze track wat duidelijk maak is ah, Als het voor jou echte liefde is Wees zuinig op diegene Echte liefde is zeldzaam Koester het en geef diegene alles wat je hebt Jezelf ah, Het wordt een nachtmerrie Als je diegene kwijtraakt Aan iets doms Ah, Complex is deze week de Radio 501 plaats voor je hoofd. Hij is weer mooi hoor, de huidige plaat voor je hoofd van eh, Semi Stereo en A eh, Graceful Shutdown. Eh, morgen wordt er weer bekendgemaakt een nieuwe plaat voor je hoofd bij Radio 5 Alleen. En we hebben morgen een mooi bezoek. Je hebt het wellicht al gelezen op de website radio5alleen.nl. Elio Pace uit de UK, hij komt langs. we hebben al zo'n drie jaar contact met hem. Althans, collega Arwin Tamminga. En hij, heeft, hij, heeft het, hij, hij, gaat het gewoon doen. Hij zegt, weet je wat... Na drie jaar is het er gewoon tijd voor. Ik eh, neem het vliegtuig, of ja, wie weet komt hij wel met de boot, dat weet ik, weet ik eigenlijk niet. Eh, ik kom naar Nederland toe. Eh. hij komt mee presenteren tijdens het programma On The Rocks, morgenavond tussen 8 en 10. En hij gaat ook nog wat liedjes spelen op het Vader Jacob Steeds. wil je erbij zijn? studio.radio501.nl is het adres om op de gastenlijst eh, gezet te worden. Dat is overigens ook het adres om nog even mee te doen aan Live or Live. Eh, ik heb twee fragmenten laten horen van twee bandjes die eh, deze week in Nederland zijn. Het zijn The Crips en Eric Bib.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 Oh, if I dat jij schreef wat ik zei. En jij zei weer van mij dat ik schreef. Maar dat schreef ik niet, dat schreef ik onbegrijpelijk en dan is het goed hè. Hele mooie vriend van Akta en de Munnik, tweede uur van de Indie 501. Met straks eh, bekendmaking van de live-on-live artiest die vanavond gaat binnen. by panic and accept it like it's how I was raised and not Spanish. If I poured a bottle of bleach over my skin to compete with all the people I meet who got rich just because they father became part of a Greek party this week. And me, I'd rather fuck through a sorority. Look around me, no longer the minority. I'm starting to see that we becoming the majority. Little bit of brown in anybody I'm around, and even if she's white or right inside, she got a little part of me. That means she partially. Pardon me, Miss I'm a mixed breed, 16 mixed breeder. Raise my seed proud the day he peeks out of the pick princess's pink peace squeezer. American uh. made, but we don't carry the same burdens or weight of the pain of everywhere that we stray. We are American made, but we don't carry the same burdens or weight of the pain of everywhere that we stray. Oh, you want a dollar? I don't. I want a president elected by popular vote. I want the lion in your heart to eat the frog in your throat and vomit up quotes of every single promise they broke. God bless. Please, God save us from our armed neighbors. They all say this asking immigrants who got papers. Driving Hummers while others are missing car payments. And job makers are exporting your lost wages. See, even I know the job I do is not labor. So if they and what I make, I'm not a complainer. I will not stop and not waver as I reinvent the system with precision like I'm Rock Raider. It's kind making a political statement. Every statement is political face. It just depends on the endorsement. Adrenaline endorphin still the white collar gets replaced with a criminal's we bracelets. Are American made, but we don't carry the same burdens or weight of the pain of everywhere that we stray. We are American made, but we don't carry the same burdens the pain of everywhere that we stray. Solkan, deze man is ook aan het knallen met American Made op Radio 5 alleen. Straks weer jouw wekelijkse portie hip-hop eh, vanaf 10 uur. Geluid uit de bunker met eh, GW Stijl. Um, daarvoor trouwens nog eh, nieuw werk van de Blood Red Shoes. Uh, eh, nieuw album is uit. Volgens mij alweer het derde of misschien zelfs al eh, vierde album van dit duo. Last Kids heet de track die je op 501 hoorde. We gaan bekendmaken wie Live or Live gewonnen heeft. Je hebt je stem kunnen sturen naar studio.radio501.nl. Je hebt kunnen stemmen op The Crips en Eric Bibb, die uh, wat laidback bluesman. Maar het is toch het wat stevigere The Crips geworden. Hier is We Were Aborted. nog 3,5 minuut lang mijn hersens. Eh, hoe kan je dan uh, 3,5 minuten vol zingen als je geaborteerd bent? De Crips op Radio 5 alleen. Ik ga dan toch eh, liever voor het eh, vrij positieve nummer van Muse en Newborn. Straks nog de donderdisc op 5 alleen. En ook nog onze zeer populaire rubriek Soul omdat het kan. Onbekend talent uit de jaren 60 en 70. alleen met dit nummer mocht je versterken, dus eh, keihard. Hè? Heb ik even afgesproken met de buren. Service van de zaak. De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. vandaag het Brit Jansen trio. Guitig koppie heeft die uh, eh, Brit Jansen. Leuk, uh, leuk blond meisje. Die zijn er ook, hè. Ehm, ze speelt al gitaar vanaf haar zevende. En uh, vertelde Rogier ook, ze kan gewoon Stevie Ray Vaughan spelen. Dat is toch wel heel bijzonder. Dat zien we toch niet... ja, dat zien we niet veel. Vrouwen die Stevie Ray Vaughan nadoen. Stevie die dan met Jimi Hendrix nadeed af en toe. Maar ja, dat terzijde. Tupac nu. Some say the blacker the better, the sweeter the juice. I say the darker the flesh and the deeper the roots. I give a holler to my sisters welfare. Tupac kids, if don't nobody else care. And uh, I know they like to beat you down a lot. when you come around the block, brothers clown a lot. Please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive, but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need. And I ain't trying to gas you up, I just call him how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a cat. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up. sang to me. He had me feeling like black was the thing to be. And suddenly the kettle didn't seem so tough. And though we had it rough, we always had enough. I huffed and puffed about my curfew and broke the rules. Ran with the local crew and had a smoke or two. I realized mama really paid the price. She nearly gave her life to raise me right. And all I had to give her was my pipe dream of how I rocked the mic and make it to the right screen. I'm trying to make a dollar out of 15 cents. It's hard to be legit and still pay your rent. And in the end, it seems I'm heading for the pen. I try to find my friends, but they're blowing in the wind. Last night, my buddy lost his whole family. It's gonna take the man in me to conquer this insanity. It seems the rain will never let up. I try to keep my head up and still keep from getting wetter. You know it's funny when it rains, it pours. They got money for wars, but can't feed the poor. Said it ain't no hope for the youth, and the truth is it ain't no hope for the future. Then they wonder why we crazy. I blame my mother for turning my brother into a crack baby. We ain't meant to survive, cause it's a setup. And even though you're fed up, uh, you yeah. gotta be your head and babies on their own. I know it's kinda rough and you're feeling all alone. Daddy's long gone and he left you by your lonesome. Thanks the Lord for my kids, even if nobody else want them. Cause I think we can make it, in fact, I'm sure. And if you fall, stand tall or come back for more. Cause ain't nothing worse than when your son wants to know why his daddy don't love him no more. You can't complain you was dealt this hell of a hand without a man feeling helpless. Because there's too many things for you to bringing inside, but outside you're looking fierce. While the tears is rolling down your cheek, you're steady hoping things don't all fall this week. Cause if it did, you couldn't take it, and don't blame me. I was given this world, I didn't make it. And now my son's getting older and older and cold from having the world on his shoulders. While the rich kids are driving bins and still trying to hold on to surviving friends. And it's crazy, it seems they'll never let up got to keep your head up. Rainy night in Amsterdam, and I am all alone again. I know that you won't give a damn if I tell you how I feel. I take a walk out in the rain try to wash away the pain. I hope to see your face again, but I know it can't be real. I'm holding on to a memory, write pages full of poetry. I am my own worst enemy, cause I can't let myself be. impacts of lucky strike. Lose myself to feel alive, but it's killing. jazz man played a sad and simple serenade, and it's breaking my heart. In my dreams, I'm back with you, and I know exactly what to do. But every time the night is through, it's the fall. I know that you won't give a damn if I tell you how I feel. applausje. is Daniel Roos en Rainy Night in Amsterdam op uh, Radio alleen. We zijn nog een uh, eh, 20 <clears throat> minuutjes eh, verwijderd van het geluid uit de bunker. het is wel spannend, want hij is er nog niet, GW-stijl. Dus misschien moet ik wel wat langer doordraaien. Ik kreeg een verzoekje binnen voor de nieuwe single van Amy McDonald. Ehm, ik heb hem wel gevonden, maar... We zitten in een gloednieuwe studio hier uit te zenden. Radio 501 NL Studio 2.0. En eh, ik kan even het juiste knopje niet vinden. En eh, ja, Marielle vroeg het eh, plaatje aan. Ze zei, verras me maar. Nou, nou. Laat ik dan toch God Runken tegenkomen in het systeem. Niet naar de tekst luisteren, maar vooral naar de muziek. to anything that'll get you into that zone. And understand that we're all alone. So you can slowly take off your clothes. Baby girl, you know what's in store. Baby, I'ma stay up all night. I've been going hard since last night. And I'ma go harder tonight. Wish you could see you through my eyes. Oh, I'm knew this ain't the same. And I know he's still in your brain. I'm about to burn that shit into flames. Once I'm in you, baby. Whoa. Forget what you know. Make yourself at baby, when I'm finished you. talking about it. I know you're talking about it. Ooh, baby, when I'm done with you, what? You ain't saying nothing. Yeah, you ain't saying nothing. Ooh, baby, when I'm done with you, what? You ain't saying nothing. Yeah, you ain't saying nothing. You gon' make me show All the pain that you feel, you can tell that we ain't making no You pretend, then, girl, I'll pretend. Let's make it seem like we're all we need in the end. wel, eh, deze man. The Weekend en Outside op Radio 5 alleen. Heeft inmiddels een, eh, een drietal albums al eh, gemaakt. En allemaal gratis op internet gezet. Voor u vermaak, kijk maar even op zijn website. Als je even The Weekend Google, dan kom je er vanzelf wel. u heeft er misschien gemist. Rob van der Molen aangekondigd. de organisator van onder andere Auto Stereo. Ehm, ja, hij heeft toch besloten om een andere avond langs te willen komen. Maar ah, weet je, kan gebeuren. Maar vooral die fans van Auto Stereo, Laat ik dan even wat muziek draaien. Het is wel van een man die waarschijnlijk nooit daar zal staan. Daarvoor is hij al te groot. De nummer 1 van de wereld. Hier is Ferry Korsten op 5 alleen en Live Forever. Hij ik kan het wel. Van mij mag je nummer 1 zijn van de wereld. Ferry Korsten, Live Forever op Radio 5 alleen. Ik zei met een opgelucht hart, want hij is binnen. GW Stijl voor Geluid uit de Bunker, straks om 10 uur. Ehm, ik eh, lees allemaal brugjes in de chatbox. Eh, die heb ik eh, de hele avond gemist. Ik, het was een foutje in de browser, Mark. Ik hoop dat je me gelooft. Want ik ging het venster even refreshen en toen kwamen de berichtjes tevoorschijn. Dus het is niet zo dat ik alleen op, op vrouwen reageer hoor. Ehm, zal ik dan, als, om het goed te maken, even speciaal een liedje voor je draaien? In categorie van de rubriek Soul, omdat het kan. Onbekend talent uit de jaren 60 en 70. Nu is dit niet heel erg onbekend talent. Maar uh, volgens mij hebben wij allebei wel iets met dit liedje. Het is van Bobby Freeman. Het is het ultieme Rokjesdagplaatje. There ought to be a law against it. Ought to be against it. Girls looking so fine. Tight dress and a skirt. Make me lose my mind. No matter where you come from. You know what I'm talking about. fine girl makes me wanna shout. Don't doubt it. Ought to be a law against it. Ought to be a law. Ought to be a. Ought to be a law. Ought to be a law against it. Ought to be a law. Ought to be a. Ought to be a law. Pretty girls everywhere. Take a look. Gonna be the death of me. Take a good look. But I know this for sure. Take a look. I'll have plenty company. Take a good look. Cause all of you fellas think things are in control. Ooh, and you can't see drooling from your nose. Ought to be a law against it. Girls looking so fine. Ought to be a law against it. Good God, I'm about to lose my mind. Ought to be a law against it. Ain't getting no stronger. conspiracy. Huh. Women got to stick together. If we don't, we're through. Next time you see a miniskirt girl, it may be the end of you, yeah. Ought to be along against it the way we win. ja, ja. José vraagt ook nog een plaatje aan hier in de Radio 501 chat. Maar ehm, ja, Gio staat hier eh, te dringen, te popelen om eh, met zijn eh, programma te beginnen. Maar ik heb nog een verrassing voor, voor Gio. En laat ik die dan ook speciaal voor José draaien. Dan sla ik gelijk twee vliegen in één klap. Hopen dat je volgende week gewoon weer luistert. tussen 8 en 10 in die 501. Ehm, goed nieuws voor Gio. Ik heb de love tape van Zwart-Wit eh, meegenomen. Dus die staat vanaf eh, vanavond eh, in het systeem. Kun je gewoon lekker gebruik van maken. En jij als luisteraar kan er lekker naar luisteren. Om die liefdegevoelens op te laten borrelen. Hier zingt Daantje op mee. Jij en ik. Tot volgende week hè. dus ik wou de leren kennen was bloednerveus, wist niet eens wat ik moest beginnen. De stoere jongen had opeens geen zinnen. En de grote rapper in mij kon ook niets meer verzinnen. En ik stond daar, maar wist niet eens wat ik moest zeggen. Maar is maar één ding en dat is dat ik ga wil hebben. Dan stap ik op af en zeg ik, mami luister. Jij en ik voor altijd is dus wat Cupido nou in mijn oor fluistert. Dus blijf bij me, want ik zeg je eerlijk. Baby, wij samen, dat voelt heerlijk. Nooit gedacht dat engelen bestonden. Voel me aangetrokken door jou, dus we zijn verbonden. Jij bent mijn bunny, ik ben je klaar, ben de weg kwijt zodra je even naar me kijkt. Want er is niemand zoals jij, daarom zeg ik, jij en ik voor altijd. Ik en jij, jij en ik voor altijd, voor altijd. Baby, ik wil jou, jij wil mij voor altijd, voor altijd. Als we samen zijn zijn we niet te verslaan. Dan kunnen we met z'n tweeën de hele wereld aan. De wereld is zo hard, we raken de weg niet kwijt. Pak mijn hand vast, dan gaan we samen op reis. In de gondel de Rome, de stad van romantiek. Je bent sexy bij de hand en zo super lief zonder zonsondergang Dan kijk je me aan en pak je mijn hand Vertrouw me, dan gaan we samen op reis Ben in de zevende hemel Als je me aankijkt, jij accepteert het Als ik geen tijd heb Aan het begin van onze lange weg Soms heb ik het druk en moet ik optreden De tijd gaat te snel, wanneer stopt het leven? Het leven schiet voorbij, in een flits Huisje, bankje, bezig, word jij de moeder van mijn kids jij, jij en ik En als ik aan je denk baby, ja dan word ik zo sick Ik wil bij je wezen en jij bij mij Want ik hoor bij jou en jij hoort bij mij oh. En dat voor altijd, al heb ik geen tijd Ja voor jou maak ik tijd, al ken ik geen tijd Als ik bij je ben, wat jij bent mij vrouwtje You understand oh dat moet je weten Vrouwtje van mijn dromen, voor jou wil ik leven En alles opgeven, zolang je maar bent in mijn leven Ik ben je man, oh, jij bent mijn baby En dat voor altijd, en dat weet ik nu Van jou krijg ik nooit spijt Dat je in mijn leven bent gekomen Met jou wil ik verder dromen